Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft de NAVO opnieuw gevraagd om een no-fly zone in te stellen boven zijn land. De oproep komt een dag nadat er volgens Oekraïne 35 mensen omkwamen bij een Russische luchtaanval op een Oekraïense militaire basis. Die basis ligt dicht bij de grens met Polen, dat NAVO-lid is. Tot nu toe wil de NAVO geen no-fly zone instellen... omdat het door Rusland wordt gezien als directe deelname aan de oorlog... met alle risico op escalatie van dien. Bij rellen op het Franse eiland Corsica zijn tientallen mensen gewond geraakt. Het merendeel van de slachtoffers is agent, melden lokale autoriteiten. Ze werden aangevallen door nationalistische demonstranten... die opkomen voor een Corsicaanse separatist die levenslang in de gevangenis zit... vanwege een politieke moord... Onlangs werd hij aangevallen door een medegedetineerde. Sindsdien ligt hij in coma. Volgens de betogers is Frankrijk mede verantwoordelijk voor de aanval. De Oekraïense minister van Volksgezondheid zegt dat zeven ziekenhuizen zijn verwoest door Rusland sinds het begin van de oorlog. Volgens de minister zijn ze zo erg beschadigd dat ze opnieuw gebouwd moeten worden. Naast de ziekenhuizen zouden nog meer dan 100 andere zorginstellingen zijn beschadigd door oorlogsgeweld. American voetbalspeler Tom Brady gaat toch nog niet met pensioen. De 44-jarige Brady wordt gezien als de beste quarterback alle tijden. Vorige maand kondigde hij aan na 22 jaar een punt achter zijn carrière te zetten. Hij wil zich focussen op zijn familie en gezondheid. Maar nu heeft hij via Twitter laten weten dat hij toch nog een seizoen gaat spelen voor zijn club Tampa Bay Buccaneers. De afgelopen tijd heb ik me gerealiseerd dat mijn plaats nog steeds op het veld is en niet op de tribune, schrijft hij. Het weer vracht in het hele land kans op wat regen. Komende dag vrijwel overal droog met af en toe zon.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 Pas als de Haag gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij nog. wekker, dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet er lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Er is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. De eerste is nog zeker niet de laatste, want wij gaan tot op doffe vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen op hier, je leeft nog steeds op paarde, dan zinken wij je dier. De eerste is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de haag gaat kraaien, doen wij het dichtbij uit en zingen wij nog één keer. nergens op aarde, drinken bij het hier. Dit is toch zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haan gaat kraaien, doen wij het licht wel uit en zingen wij.